12 uur. Eh, met het NOS Journaal. De Kamer van Koophandel heeft de Big Brother Award gekregen. De prijs van organisatie Bits of Freedom voor grootste privacy schenders. De KVK verkoopt persoonsgegevens van ZZP'ers door aan adverterers. Mensen vinden het super vervelend dat als ze een bedrijfje hebben geregistreerd... ze in de week erna helemaal worden platgebeld, al dus Bits of Freedom. De Kamer van Koophandel zegt niet blij te zijn met de prijs... maar de klachten te begrijpen. Ook zegt de KVK wettelijk verplicht te zijn om iedereen die daarom vraagt data te verstrekken. De menselijke resten die zaterdag in een koffer in Amsterdam werden gevonden... zijn van een vrouw, heeft de politie bekendgemaakt. De koffer werd zaterdag gevonden langs de oever van het Zeeburger eiland. Wie het slachtoffer precies is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om een blanke vrouw... die vermoedelijk tussen de 20 en 50 jaar oud was. De koffer lag in ieder geval sinds 11 januari in het water. Volgens Varkens in Nood zijn er zeker 2 miljoen illegale varkens in Nederland. De dierenrechtenorganisatie heeft berekend dat er niet 25 miljoen... maar ruim 27 miljoen varkens in Nederland worden gehouden. De registratie zou niet goed zijn geregeld en ook zouden ze geen oormerk hebben. Volgens Varkens in Nood is het voor boeren lucratief... om meer varkens te houden dan toegestaan. De Belangenvereniging van Varkenshouders ontkent dat er gesjoemeld wordt... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de cijfers onderzoeken. AZ heeft zich voor het vierde jaar op rij geplaatst... voor de halve finale van de KNVB-beker. In eigen huis wonnen de Alkmaarders de kwartfinale met 2-0 van Vitesse... door doelpunten van Stengs en Til. Morgen en overmorgen zijn de andere kwartfinales. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met in het westen kans op mist. Ook gaat het licht vriezen.